uur. Morat Wakili met het NOS-journaal. De Colombiaanse marine heeft samen met Nederland en de Verenigde Staten... 9700 kilo cocaïne in beslag genomen. Dat gebeurde tijdens acht verschillende operaties in de Caribische Zee... meldt het Colombiaanse leger. De drugs hadden volgens Colombia een straatwaarde van 327 miljoen dollar. 15 mensen zijn opgepakt. Ook Nederland is actief betrokken bij de aanpak van drugshandel in het Caribisch gebied. Schepen van Defensie hebben dit jaar ruim 26.000 kilo onderschept. Het Zwolse ziekenhuis Isala huurde jarenlang panden van vijf eigen cardiologen... en het ziekenhuis wist dat niet. Dat meldt NRC op basis van eigen onderzoek. De cardiologen worden sinds kort verdacht van corruptie. Volgens de krant verhuist het ziekenhuis op initiatief van de cardiologen... diverse afdelingen naar het vastgoed van de artsen... omdat er meer ruimte nodig zou zijn geweest. Per jaar betaalt het ziekenhuis 350.000 euro aan huur. Het ziekenhuis zegt geen problemen te hebben met de situatie... als er maar geen ongewenste belangenverstrengeling ontstaat. Op verschillende plaatsen in het land heeft de brandweer in actie moeten komen vanwege grote branden. Dat gebeurde in Eindhoven, Nijmegen en Utrecht. In Eindhoven brak de brand uit in een flatgebouw aan het Amandelpark. De bewoners van het gebouw werden geëvacueerd en kregen opvang in een buurthuis. De meeste bewoners kunnen inmiddels weer terug naar huis, maar sommige woningen hebben schade opgelopen. Het aantal gevallen van seksueel geweld door Russische soldaten in Oekraïne neemt drastisch toe. Dat zegt de Oekraïense openbaar aanklager Andriy Kostin in een interview. Vier maanden geleden werden er volgens hem 40 gevallen van seksueel geweld geregistreerd. Nu zijn dat er meer dan 110. Het weer dan. Overdag valt er in het land af en toe lichte regen of motregen. In Limburg kan dit natte sneeuw zijn. In de middag gaat de neerslag over in regen. Het wordt maximaal 6 graden aan zee en 2 tot 4 graden dieper landinwaarts.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 We're doing it. of you every step of the way. And I That is all I'm taking with me. So goodbye. merkt op dat ik anders doe Dat is omdat ik ook anders ben Ik kan niet altijd komen naar je toe Waarom begrijp jij niet waarom ik ren?